van 2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er komt alsnog een rechtszaak over de onbewaakte spoorwegovergang in Winsum in Groningen. De nabestaanden van een man van 24 die vorig jaar om het leven kwam bij de overweg stappen naar de rechter. Ze willen dat Arriva, ProRail en de gemeente op korte termijn iets doen om de veiligheid te verbeteren. Vorige week ontspoorde een trein op dezelfde plek in Winsum na een botsing met een melkwagen. 18 mensen raakten daarbij gewond. Twee jaar geleden kwam een man van 67 om toen hij op een trein botste. Behalve waarschuwingsborden zijn er geen veiligheidsmaatregelen genomen. Deutsche Telekom zegt slachtoffer te zijn van hackers. Die zouden gistermiddag grote storing hebben veroorzaakt. Al een dag lang hebben ongeveer 900.000 telecomklanten door heel Duitsland problemen met bellen, internetten en televisie kijken. Oorzaak is een verkeerde software-update van de router. Die zou door hackers zijn veroorzaakt. Volgens Deutsche Telekom zijn vooral klanten met oudere routers de dupe. Ex-PVDA-kamerlid Jacques Monash begint een nieuwe partij met de naam Nieuwe Wegen. Hij stapte drie weken geleden uit de PvdA uit onvrede over de partijkoers. Volgens hem pakken linkse partijen de integratie- en immigratieproblemen niet hard genoeg aan. En hij vindt dat er meer vaste banen moeten komen in plaats van losse baantjes en flexcontracten. Monash-partij Nieuwe Wegen wordt vanmiddag gepresenteerd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, ontslaat ruim duizend medewerkers. Dat is ongeveer een derde van het personeel. Vooral medewerkers met een tijdelijk contract moeten weg. Ze zijn overbodig geworden omdat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is gedaald. Vorig jaar kwamen er zo'n 58.000 mensen, dit jaar tot nu toe 24.000. Het weer vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt een graad of 4, maar door de matige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Vannacht gaat het opnieuw vriezen tot lokaal min 7. Morgen is het zonnig, maar ook weer koud met 3 of 4 graden.